Kees Groot met het NOS-journaal. Er zijn steeds meer Albanese bendes actief in Nederland. In een jaar tijd is het aantal incidenten met Albanese verdachten gestegen van 300 naar 1000, blijkt uit cijfers van de politie. Ze plegen vaak zware delicten en houden zich bezig met georganiseerde misdaad. De Rotterdamse korpschef Pauw zegt in Nieuwsuur dat de Albanese in staat zijn om grote partijen drugs te importeren uit Zuid-Amerika. Vervolgens voeren ze die in via onder meer de Rotterdamse haven. Albanese hebben sinds 2010 geen visum meer nodig om naar Nederland te reizen. De dividendbelasting wordt geschrapt omdat vier grote bedrijven daar tijdens de formatie op hebben aangedrongen. Volgens de onderhandelende partijen hebben Shell, Axonobel, Nobel, Unilever en Philips gezegd dat het een positieve invloed zou hebben op het ondernemersklimaat. De bedrijven zouden niet rechtstreeks hebben gezegd dat ze zouden vertrekken als de dividendbelasting zou blijven bestaan. Het afschaffen van de dividendbelasting kost Nederland 1,4 miljard euro aan belastinginkomsten. Bij een schietpartij in Den Haag is vanmiddag een dode gevallen. Het slachtoffer werd enige tijd gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart en zoekt getuigen. De schietpartij vond plaats in de Jan van Riebeekstraat in de wijk Transvaal. Volgens Omroep West is het slachtoffer een man. Er is nog niets bekend over de toedracht of een mogelijke dader. Dick Advocaat stopt na de komende twee oefeninterlands van het Nederlands elftal als bondscoach. Dat zei hij in Aberdeen tegen Schotse sportjournalisten. Oranje speelt morgen tegen Schotland en dinsdag in en tegen Roemenië. Het contract van advocaat loopt tot 1 december en het wordt dus niet verlengd. Het weer, vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht kan er lokaal mist ontstaan en de minimumtemperatuur ligt rond de 3 graden. Morgen grotendeels bewolkt, later gaat het vanuit het noordwesten af en toe regenen en het wordt zo'n 10 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB.